Kees Groot met het NOS-journaal. De stoffers van de vliegramp met het toestel van Germanwings mogen aan hun families worden overgedragen. Alle 150 slachtoffers zijn geïdentificeerd, zegt de Franse aanklager die betrokken was bij het onderzoek naar de crash. De Franse autoriteiten zijn er nog niet achter waarom co-piloot Andreas Lubitz de Airbus liet crashen. In maart vloog het toestel tegen een bergtop in de Franse Alpen. Voor de meeste werknemers van VND is het inleveren van loon onbespreekbaar. Uit een enquête van de FNV blijkt dat 75% niets voor een loonoffer voelt. Een deel van de werknemers zegt dat ze door een loonoffer het hoofd niet meer boven water zouden kunnen houden. VND wilde eerder dit jaar de lonen met bijna 6% verlagen als onderdeel van een reddingsplan voor de noodlijdende keten, maar zag daarna een gerechtelijke uitspraak voorlopig vanaf. Vrachtwagens moeten in Vlaanderen vanaf april volgend jaar een heffing van 7 tot 20 cent per kilometer betalen. De schoonste vrachtwagens betalen het minst. De regeling moet 310 miljoen euro opbrengen, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland heeft in het verleden al gezegd niet blij te zijn met de regeling. Nederlandse transporteurs moeten nu registratiekastjes in hun vrachtwagens monteren als ze in België willen rijden. De man die zondag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Rosmalen mocht niet autorijden. Zijn rijbewijs is enkele weken geleden ongeldig verklaard. Waarom wil de politie niet zeggen. De man sloeg na het ongeluk op de vlucht. Gisteren meldde hij zich bij de politie. De man kwam zondag frontaal in botsing met de auto van een bejaard echtpaar. De 78-jarige vrouw die achter het stuur zat kwam daarbij om. Haar 80-jarige echtgenoot raakte zwaar gewond. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. De minima liggen tussen 4 en 8 graden. Morgen afwisselend buien en zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Donderdag neemt de kans op buien snel af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Eemnes en het Bunschoten 5 kilometer. Op de A16 richting Breda staat door wegwerkzaamheden tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat tussen Gorkum en Nieuwendijk 5 kilometer.